Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de wet die GroenLinks wil indienen om de salarisverhoging van ING-topman Hamers tegen te houden. In elk geval PvdA, SP, PVV en Partij voor de Dieren steunen het plan. De VVD wil de wettekst afwachten. Fractievoorzitter Klaver van GroenLinks zei in Buitenhof dat de wet wat hem betreft voor 23 april aangenomen moet zijn. Op die datum vergaderen de aandeelhouders van ING. Topman Hamers krijgt een salarisverhoging van meer dan 50 procent, omdat hij volgens ING vergeleken met zijn collega's bij andere grote Europese bedrijven veel te weinig verdient. Vanochtend is in Australië een groep scholieren en docenten geëvacueerd van een geïsoleerde camping. Het noorden van de Australische deelstaat Queensland is getroffen door overstromingen. Sommige delen van de staat hebben in een week tijd bijna driekwart van de hoeveelheid regen te verwerken gekregen die in Nederland in een jaar valt. Rivieren zijn buiten hun oevers getreden. Een deel van Queensland is tot rampgebied bestempeld. In een paar dorpen moesten mensen hun huis uit omdat het onder water staat. In sommige gevallen krijgen mensen daar ook te maken met krokodillen, spinnen en slangen. Op het WK Allround schaatsen in Amsterdam heeft de Noor Pedersen de leiding genomen. Hij was op de 1500 meter veruit de snelste en verdrong daardoor Patrick Roest van de eerste plaats in het klassement. Negenvoudig wereldkampioen Sven Kramer werd vijfde en staat in het klassement derde achter Pedersen en Roest. Op de afsluitende 10 kilometer moet Roest bijna 8 seconden goedmaken op Pedersen en Kramer meer dan 16 seconden. Het weer, de regen trekt weg. De rest van de dag blijft het zo goed als droog. Vooral in het zuidwesten is er ook wat zon.